van 3 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Met ruim 90% van de stemmen geteld staat Macron op 23,5% en Le Pen op 22%. De conservatief Fillon en de uiterst linkse Mélenchon blijven net onder de 20... en halen daarmee de tweede ronde op 7 mei niet. Macron roept op tot nationale eenheid om te voorkomen dat Le Pen in de tweede ronde wint. Le Pen zegt dat ze Frankrijk wil bevrijden van de arrogante elite. De Franse autoriteiten hebben de aanklacht ingediend tegen de twee mannen die in de week voor de verkiezingen waren opgepakt wegens het beramen van een aanslag. Het Openbaar Ministerie verdenkt ze van het hebben van banden met een terroristische organisatie en het plannen van één of meerdere aanslagen. Twee terreurverdachten van 23 en 29 werden dinsdag in Marseille opgepakt. Bij hun arrestatie vond de politie onder meer wapens en spullen om explosieven te maken. Ze zouden de dagen in de aanloop naar de verkiezingen hebben willen toeslaan. Sterrenkundige en tv-persoonlijkheid Griet Titulaar is overleden. Dat hebben familieleden bevestigd aan dagblad De Limburger. Volgens de krant verbleef hij de laatste jaren in een privéverzorgingshuis. Titulaar begon zijn tv-carrière als presentator en commentator van grote wetenschappelijke gebeurtenissen als de maanlanding in 1969. In de jaren 80 werd hij nog bekender dankzij zijn programma Wondere Wereld van de Tros. En ook was hij medeoprichter van onder meer het Huis van de Toekomst. Grie Titulaar was 73 jaar. Het weer tot slot. Vannacht alleen in het noorden regen.